uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een zwaar auto-ongeluk in het Noord-Hollandse Annapolona... zijn drie doden gevallen. Twee anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in dezelfde auto. Het ongeluk gebeurde vannacht op een kruising in het dorp. Er waren volgens de politie geen andere auto's bij betrokken. De steekpartij gistermiddag op Amsterdam Centraal was mogelijk terrorisme, zegt de politie. Er wordt ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief. De verdachte stak volgens de politie willekeurig om zich heen. De twee slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis... maar zijn buiten levensgevaar. De verdachte is een Afghaan van 19 jaar met een Duitse verblijfsvergunning. Hij werd bij zijn arrestatie neergeschoten, ligt in het ziekenhuis en is verhoord. Opnieuw vertrekt er een VVD-prominent uit de Tweede Kamer. Oud-minister van Defensie Janine Hennis wordt speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Irak... en gaat daar de VN-missie leiden. Hennis was minister voor Defensie in het tweede kabinet Rutte... en stapte in oktober op na een kritisch rapport over een dodelijk ongeluk in Mali. Eerder deze week vertrok VVD'er Han ten Broeke al uit de Tweede Kamer. De Oegandese zanger en politicus Bobby Wine heeft het Afrikaanse land alsnog verlaten. Tegen middernacht lokale tijd is hij op het vliegveld met een KLM-vlucht vertrokken. Waarheen is niet bekend. Toen hij Oeganda eerder wilde verlaten werd hij opgepakt. Wine werd beschuldigd van hoogverraad. Hij zegt dat hij in de gevangenis is gemarteld... en wil in het buitenland een medische controle ondergaan. De zanger en politicus werd met een rolstoel naar het vliegtuig gebracht. Onder grote belangstelling is in Detroit afscheid genomen van zangeres Aretha Franklin... die twee weken geleden is overleden. Bij de urenlange eredienst waren familie, vrienden, fans en veel beroemdheden. Zo waren er optredens van Ariana Grande, Gladys Knight en Stevie Wonder. Het weer, het is ongeveer 6 graden en er kunnen enkele mistbanken ontstaan.